Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Begeleiders van passagiers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Personeel van het bedrijf Actiecom, dat passagiers met een beperking van en naar hun vliegtuig brengt, wil meer loon en een lagere werkdruk. De werknemers zeggen dat ze tientallen collega's tekortkomen. Een week geleden hielden de passagiersbegeleiders op Schiphol al stiptheidsacties. Een piek in de stroomtoevoer is de oorzaak van de dodelijke brand bij een Braziliaanse voetbalclub, zegt de directeur van de club Flamengo in Rio de Janeiro. Door de stroompiek zou de airconditioning in een slaapzaal vlam hebben gevat. Tien jeugdspelers kwamen om. De burgemeester van Rio zegt dat de slaapzaal illegaal was gebouwd, maar volgens de clubdirecteur was er niets mis met het gebouw. Het dodental door het ingestorte flatgebouw in Istanbul is opgelopen naar 21. 14 mensen zijn levend vandaan gehaald onder het puin van het gebouw dat woensdag instortte. Er wordt nog altijd doorgezocht naar overlevenden. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht en bevestigd dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel aangemeld... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei eind december al dat ze het wil opnemen tegen president Trump... die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren wordt gezien als een prominente progressieve politicus... binnen de Democratische Partij. Ajax heeft gisteravond in Almelo met 1-0 verloren van Heracles... waardoor het kampioenschap verder uit zicht komt. Als koploper PSV vandaag van Utrecht wint... is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord won gisteravond thuis met 4-0 van de Graafschap. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen Pek eindigde in 1-1. Het weer nog, een groot regengebied trekt over het land.